Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Lunteren worden 280.000 kippen gedood. Dat moet vanwege de uitbraak van een zeer besmettelijke en dodelijke variant van de vogelgriep. Ook bij vijf pluimveehouders in de buurt worden dieren uit voorzorg afgemaakt. Hoeveel precies is nog niet bekend. Minister Staghouwer kijkt of er extra maatregelen nodig zijn... om te zorgen dat de vogelgriep niet verder om zich heen grijpt. In Europa is op dit moment de ergste vogelgriepuitbraak ooit aan de gang. De man die vastzit voor twee moorden in een McDonald's in Zwolle zit mogelijk in het drugswereldje. Volgens RTVO zou hij banden hebben met de wietmafia en mensen die in heroïne handelen. De moorden zouden daar ook mee te maken hebben. Een van de doodgeschoten broers zou schulden hebben gehad. De Belgische voetbalclub Club Brugge komt met een nieuw plan om racistische spreekkoren aan te pakken. Vorig jaar werd de trainer van een tegenstander flink uitgescholden. Ja, ik, eh, ik heb het er moeilijk mee. Dus ik wil, ehm, ik wil nu gewoon even eh, met mijn staf samengaan. Voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk en eh, ik wil gewoon naar huis. Even rusten en naar huis. En, en, met, de, met de mensen de tijd doorbrengen die, ehm, die belangrijk zijn voor mij. Om te voorkomen dat dat nog eens gebeurt... krijgen alle stoeltjes in het stadion een QR-code. Als fans iets zien of horen dat niet oké is... kunnen ze die gebruiken om het te melden. En het is een spannende dag voor veel leerlingen in groep 8. Ze zitten in de gymzaal te zwoegen op de eindtoets. Op sommige scholen ligt een papieren boekje met alle vragen klaar. Maar op deze basisschool in Boerden maken ze de CITO op een laptop. Maar noem mij maar papier, zegt dit meisje. Omdat je daar gewoon veel makkelijker lang naar kan kijken. En we hebben de hele dag CITO's, dus dan is dat wat fijner. Maar deze jongen vindt het wel best zo. Je kan sneller door, dan hoef je niet steeds door te bladeren... en je tafel ligt niet helemaal vol met allemaal werk. Dus dat vind ik wel fijner. Einde van de ochtend zit de eerste toetsdag erop... en dan gaan ze op deze school aan de slag met die andere groep 8 mijlpaal... het oefenen voor de eindmusical. Het weer, het is zonnig lenteweer, 16 graden in het noorden, 19 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur wat naar beneden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons... en al met al viel het behoorlijk mee qua bijzonderheden. Wat nog wel opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp is namelijk een ongeluk gebeurd... en daar is één rijstrook dicht. Hou daar nu rekening met 10 minuten verdraging vanaf knooppunt De Hoek.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 Destijds oogde de 20-jarige Lisbeth List als een onschuldig meisje... dat was gezegend met een fantastische stem. De rest is geschiedenis. Kinderen een kwartje, Brussel en Victoria werden grote successen voor haar. Dansen de paarden, de draaimolen draait, of de tijd stil heeft gestaan. Heigende paarden, de draaimolen gaat, langzamer lopen, de baas van het spul schreeuwt zijn keel schor. gezeur van alle zo snel, dansende quer zanger door en door. De mensen morren. sleepjurk en kan parasol. De paardentram schoof langs oude gevels op. Het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mijn opa zaliger, zij mijn oma zaliger. Hij was sergeant-majoortje, zij zat op een kantoortje. Hij dacht niet na, zij dacht aan niets. Dus wie verwacht van mij nog iets? Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, oh la la, en oh Brussel was toen nog een tierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk op de kasseien rond de sint de sleepjurken en de knevels op de kasseien was een dansend festijn. De paardentram danste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mij oom oh, Het was vrije keus van allebei. Dus wie verwacht er ernst van mij? Oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh leuk. Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij in het gaslicht rondom de Sint-Justine zongen de sleepjurken en de knevels. In het gaslicht zong strohoed en crinolien. De paardentram knarste langs de gevels en op het remdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger. Voor hem kwam de oorlog vader, ze zongen als de nachtegaal. is wie verwacht van mijn moraal? Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij. Jen Brown verhuisde in 1978 naar Zuid-Californië, waar ze optrad in een aantal country bars in Orange County. Van 1981 tot 1983, voor haar solo-carrière, was ze zangeres bij Sleep at the Wheel. In de jaren 90 kwam ze veelvuldig naar Europa en nu horen we weinig of niets meer van haar. Vandaag komt daar verandering in, want hier is Jen met Blue Heart in Memphis Red Moon over Lugano en het prachtige Mexican Wind. Triple Play, een greep uit het verleden. started writing these words back to him. Mexico. Maybe that's where you are. You told me you'd come here if our love should end. Eighty miles past the border on the Mexican. so I follow Florida so slow down. Vanaf 1967 staat deze Queen of Soul ferm in de muziekgeschiedenis. Haar eerste hit is Respect. Daarna volgden er nog veel meer, waaronder I Say a Little Prayer en Think. Triple Play, toppers van toen. Jenny, dit is het soort country album waar veel mensen gelukkig van worden. Het is grappig, het is leuk, het is sentimenteel als het moet zonder te stroperig te worden en het is oh zo country. Met Working Woman's Blues, I Know Some Cowboy en Married in a Honky Tonk geeft Jenny Tolman haar visitekaartje af. Triple Play in the Spotlight. full-time jobs to afford me a new used car. And these impulse Louboutins are still accruing on my credit card. But I look like a million bucks uh, sitting in the very front pew. Hoping my Sunday best gets me mother-in-law approved. Joneses got me climbing the ladder of debt. So I learned the return policy and leave the tag on the dress. Cause once you take your pitiful paycheck and subtract your health care plan, then it's 50% for gas and rent and the rest goes to Uncle Sam. suck up to the boss. High expectations come with a high cost. But I like to fancy myself a cat. A running in this rat race. I'll take a pat on the back, a slap on the ass. Hey. And this'll always be my home But if you don't step up your game I may just up And if those boots I brought you back from Are too big for you to feel I know some cowboys down in Texas that will bartender, would you pour me a tequila, soda, and lime? That's when I heard a voice say, put it on mine. Turned around and saw my night and shining neon light. And after five rounds, I found the love of my life. I blurted out, I like the sound of your last name. He winked and said his wingman just got ordained. town. I, I tipped that waitress who made my beer bucket bouquet and old biscuit, the bouncer who gave me away. No rice in sight, but a lot of popcorn thrown. The maid of honor was a goner, so we Ubered her home. The rest of it was just a blurry wedding bell bender, but the first kiss was pretty good from what I can remember. I told her you. maart 1956, toen zijn carrière op het hoogtepunt was, raakte Perkins betrokken bij een auto-ongeluk dat hem bijna noodlottig werd. Toen Perkins aan het revalideren was, bracht Elvis Presley ook een hit uit met een coverversie van Blue Sweat Shoes. Presley had het nummer al in januari van dit jaar opgenomen, maar wachtte keurig af tot de hitnotering van Carl Perkins' versie dalende was. Voorafgaand aan dit grote succes draai ik Hang Up, My Rock and Roll Shoes en Collijah. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Mama she done told me she didn't like that rock and roll. I said, please, mama, please. Mama, you just don't know I don't want us all alive. The kids are rock and rolling now from 8 to 4. and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay, and I don't want.